overlevenden van het drama. Gisteren was het precies 70 jaar geleden dat de oorlogsverklaring de Amerikaanse Pacific Vloot in zijn thuishaven in Hawaii aanvielen. Bijna 2400 Amerikanen kwamen bij die aanval om. En dan het weer. Vanochtend is het nog overal droog, maar vanuit het westen komt de regen. In de middag trekt de zuidwestenwind fors aan. In de kustgebieden wordt de wind aan het eind van de dag weer stormachtig, met in het noordwesten opnieuw kans op storm. Temperatuur ongeveer 10 graden. Dit was het Nationaal. Dit is René Passet van de AMB.